Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het aantal kinkhoestbesmettingen is het hoogst in 10 jaar tijd. In de eerste maanden van dit jaar zijn er ruim 7000 meldingen van binnengekomen bij het RIVM. Onder hen waren 375 baby's en de helft van hen kwam in het ziekenhuis terecht. En het aantal besmettingen kan nog wel een tijdje gelijk blijven, zegt het RIVM. Ze maken zich dan ook zorgen over baby's en jonge kinderen. De zorg is met name eh, voor ongevaccineerde jonge kinderen. Daarom is altijd het advies dat als je eh, eh, klachten hebt van verkoudheid of hoesten... om contact met jonge kinderen of hoogzwangere vrouwen te voorkomen. Het coronatoegangsbewijs ging niet tegen de grondwet in, dat zegt de rechtbank. Ja, weet je nog, die QR-code die je nodig had om naar de bios, je sportclub of naar een concert te gaan. En je kreeg hem als je getest was op corona of een prik had gehaald. Drie tegenstanders sleepten de overheid voor de rechter en wilden een schadevergoeding. Maar ze krijgen dus geen gelijk. Het was volgens de rechter wel een inmenging van de grondrechten, maar dat mag als er een goede reden voor is. Twee jongens van 13 en 14 zijn opgepakt omdat ze een NS-conducteur zouden hebben geslagen, geschopt en bespuugd. Het gebeurde gisteravond op het station van Purmerend in Noord-Holland. De conducteur moest worden behandeld door ambulancepersoneel. Het is niet duidelijk waarom de jongens hem of haar aanvielen. En het noodleidende Vitesse start morgen een crowdfundingsactie. En de nieuwe trainer John van der Brom wordt daar een van de gezichten van. Doe mee, kleur de regio geel en zwart en kom zelf met initiatieven. Want Vitesse heeft iedereen nodig, zegt Van der Brom. En daar zijn de Vitesse-fans het van harte mee eens, hoorde Hart van Nederland. Ja, als ze viert gaan, dan is het gewoon helemaal afgelopen eh, met Vitesse. Iemand moet de portemonnee trekken en ja, hulp eigenlijk eh, bieden aan Vitesse. Dat wel de club blijft eigenlijk, ja, dat is Arnhem. De vriendenclub, zeg maar, eh, dat heeft Vitesse vroeger altijd gehad. Daar kunnen ze beter mee, meer opbouwen als, uh, als Russen of Amerikanen of Sheiken. Ja, de club uit Arnhem kreeg gisteren te horen dat het nog twee weken de tijd heeft om zijn financiering op orde te brengen en aan de eisen van de licentiecommissie te voldoen. Het weer dan nog, zometeen en vanavond kan er in het zuidoosten nog een buitje vallen, ook met onweer.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 Verder gebeurde er een ongeluk op de A10 Zuid bij knooppunt Nieuwe De weg is vrij richting Den Haag, maar vanaf Amsterdam over Amstel sta je nog wel 20 minuten in de file. Op de N197 Heemskerk-Beverwijk bij Velzen een kwartier vertraging. Verder is het erg druk bij de uh, Keukenhof op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom een kwartier vertraging. En op de N247 Amsterdam Horen bij Monnikendam is de vertraging ook een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Say oops upside your head. Say it loud the bigger the pill, the bigger the doctor, the bigger the bill. Say it loud. Say it loud. I thought wrong with me? Why do I feel like this? Even get it started.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 en de grote Amerikaanse steun voor Israël. De Amerikaanse minister Blinken heeft tegen de Israëlische premier Netanyahu gezegd... dat hij meer humanitaire hulp naar Gaza moet toestaan. Blinken riep Hamas opnieuw op om in te stemmen met Israëls voorstel voor een staakt het vuren. Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland is in 10 jaar niet zo hoog geweest. In de eerste maanden van de jaar waren er ruim 7000 besmettingen. Gezondheidsdiensten waarschuwen voor de gevolgen van kinkhoest. Het weer, zonnig en 23 tot 27 graden, langs de kust iets koeler...